van 8 uur. Maus met het NOS Journaal. Premier Rutte praat vanavond in Brussel met bondskanselier Merkel en de Turkse premier Davutoglu ter voorbereiding op de Turkije-top van morgen. De EU hoopt een aantal afspraken met Turkije te maken over de vluchtelingencrisis. Vorige week werden ook al afspraken gemaakt met Turkije. De Turken beloofden toen onder meer mensen die geen recht hebben op asiel in Europa terug te nemen. Een ruil daarvoor maakt Europa haast met het afschaffen van de visumplicht, zodat de Turken snel zonder visum mogen reizen. De voormalige First Lady Nancy Reagan is overleden. Amerikaanse media melden dat ze is overleden aan hartfalen in haar huis in Los Angeles. Haar man Ronald Reagan was van 1981 tot 1989 president van de Verenigde Staten. Beiden waren acteur toen ze elkaar ontmoetten. Ze zou meer invloed op het presidentschap hebben gehad dan andere First Ladies. Nancy Reagan was 94 jaar. In verschillende plaatsen in Brabant en Limburg zijn alsnog carnavalsoptochten gehouden. Ruim een maand geleden werden ze afgelast vanwege het slechte weer. De verlaten optochten met halfvasten trokken veel bekijks. Zo waren in Den Bosch een kleine honderdduizend mensen op de been. Gisteren waren er ook al meerdere verlaten carnavalsoptochten, onder meer in Deurne en Bladel. Voetbal Feyenoord heeft voor de derde keer in één week gewonnen. Na de competitiezegen vorige week tegen Utrecht en de bekerwinst donderdag op AZ... wonnen de Rotterdammers in de eigen Kuip met 3-1 van Cambuur. De doelpunten waren van Toornstra, Kuit en Elia. Eerder vanmiddag won Ajax met 4-0 de uitwedstrijd tegen Willem II. Andere uitslagen, NEC Heracles 1-0, AZ Excelsior 2-0 en Roda JC Vitesse werd 1-2. Het weer vanuit het noordwesten een paar winterse buien. In het zuiden en westen is er later vannacht kans op sneeuw. Ook overdag kans op buien, dan met regen of natte sneeuw.